12 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Het vliegverkeer in Europa heeft veel last van twee stakingen in Duitsland en Frankrijk. Grondpersoneel van twee luchthavens in Berlijn staakt. En daar zijn honderden vluchten geannuleerd. En in Frankrijk staken de luchtverkeersleiders al de hele week. Niet alleen vluchten van en naar Frankrijk zijn getroffen... ook vluchten die over dat land gaan hebben er last van. Maatschappijen moeten omvliegen en dat levert weer vertragingen op... Vanuit Nederland zijn vooral vluchten van en naar Spanje de dupe. In de buitenwijk van Istanbul is een helikopter tegen een televisietoren aangevlogen. Daarna stortte de heli neer op een snelweg. Het ongeluk gebeurde in dichte mist. Volgens Turkse media kwamen er vijf mensen om. De helikopter vloog vijf minuten na het opstijgen al tegen de tv-toren aan. Aan boord zouden zeven mensen geweest zijn, drie Turken en vier Russen. Het zou gaan om een helikopter van een privaat bedrijf. Een rijschoolhoudster uit Os blijkt de zevende verdachte te zijn in een ontvoeringszaak in Nunspeet. Daar werd vorig jaar op klaarlichte dag een man meegenomen door gemaskerde mannen. Een paar uur later werd hij weer vrijgelaten. De aangehouden vrouw was een vriendin van een bekende crimineel uit Os, uit de Hennepsien. Hij werd in 2008 geliquideerd. Ook de rijschoolhoudster was actief in de wietteelt. Zij is vorige maand, zo is nu bekend geworden, met zes anderen opgepakt op verdenking van de ontvoering in Nunspeet. De zoektocht naar de derde vermiste Nederlandse snowboarder in de Franse Alpen is hervat. Dat meldt Omroep Gelderland. In eerste instantie was het onzeker of reddingswerkers de berg weer op konden... omdat door de dooi de kans op nieuwe lawines te groot was. Dinsdag kwam de snowboarder met twee anderen onder de sneeuw terecht. De lichamen van de andere slachtoffers zijn al geborgen. Het weer nog, de zon schijnt vaak, het blijft vandaag droog. Het is ongeveer 10 graden, morgen overdag ook vaak droog en af en toe zon...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 When you wake up in tomorrow, and I'm no longer by your side, just don't think too much about me. the many times you cried, and wherever you may wander, may good fortune be your guide. Go and find another lover, one who'll never leave your side.